Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe. Het waren er eind maart 433.000, meldt het CBS. Voor het vierde kwartaal op rij ligt het aantal hoger dan een jaar eerder. Speciale coronaregelingen zoals de TOZO voor ondernemers zijn erin niet meegerekend. gerekend. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen is het grootst onder jongeren tot 27 jaar. In die leeftijdsgroep was er een stijging van 9 Ook onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond steeg het aantal bijstandsontvangers relatief sterk, met zo'n 4 bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn vier doden gevallen. Vijf mensen zijn zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren zes auto's betrokken met in totaal negen inzittenden. Die zijn dus allemaal omgekomen of zwaar gewond geraakt. Meerdere auto's kwamen ondersteboven naast de weg te liggen. De hulpdiensten rukten massaal uit, zo werd er een traumahelikopter opgeroepen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Borger is nog niets bekend. De N34 is voorlopig afgesloten. De Verenigde Naties roepen de Colombiaanse regering op... om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de dood van demonstranten. In de stad Cali zouden sinds vrijdag 13 mensen om het leven zijn gekomen bij betogingen. Die stad is de afgelopen maand het epicentrum van protesten tegen de regering van Colombia. De betogingen begonnen na plannen om de belastingen voor burgers en bedrijven te verhogen. Die plannen zijn inmiddels uitgesteld, maar de protesten gingen door. Het weer. Vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar een graad of 6. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Daarna opnieuw een zonnige en warme dag met maxima van 18 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Dinsdag en woensdag kan het nog iets warmer worden.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 Can you save me from the darkest side? could be true. telling me stop, killing me stop, telling me stop, see me, it's my life. It's my life. know gone mad But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm alone You went and left me with these sleepless nights You took my warmth and soul Left me with doubt and cold Is this where I belong? of gone, better run for cover. There's no one here to save you from yourself when you'll discover it's hard. You don't know how to carry on. all night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs Were blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started hard.